Jan van de Putten met het NOS Journaal. De Taliban hebben vannacht Jalalabad in het oosten van Afghanistan ingenomen. Er was nauwelijks verzet. Een Afghaanse functionaris uit Jalalabad zegt tegen persbureau Reuters... dat meewerken de enige manier was om het leven van burgers te sparen. De Taliban hebben nu de grote steden in Afghanistan in handen en willen door naar de hoofdstad Kabul. De Amerikaanse president Biden heeft de Taliban laten weten met een snelle en krachtige militaire reactie te komen als ze Amerikaans personeel in Kabul in gevaar brengen. De Amerikanen zijn inmiddels begonnen met evacuatie van ambassadepersoneel. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot zeker 304. Zeker 1800 mensen raakten gewond en nog eens honderden mensen worden vermist. Premier Henri zegt dat ziekenhuizen worden overspoeld en dat zorgpersoneel de druk nauwelijks aan kan. De premier heeft een noodtoestand uitgeroepen voor zeker een maand. Reddingswerkers en omstanders in Haiti konden afgelopen uren veel mensen levend onder het puin vandaan halen. Maar gevreesd wordt dat het dodental nog flink kan oplopen. In het noorden van Libanon zijn minstens 20 mensen om het leven gekomen... toen een voorraad brandstof explodeerde. Zo'n 80 mensen raakten gewond. Op video's op sociale media is een grote brand te zien op de plek van de ontploffing. Wat er is ontploft is niet helemaal duidelijk. Er is sprake van een opslagplaats, maar ook van een tankauto. Door de economische crisis in Libanon is brandstof schaars... en wordt er veel gehamsterd. De brand die gisternacht ontstond in een bedrijfspand in Zwijndrecht... lijkt een gerichte aanslag te zijn... die te maken heeft met de vergisontvoering van een hoofddorper. Dat meldt de Telegraaf op basis van bronnen. Gisternacht reed een auto tegen het pand waarna brand ontstond. De man die betrokken is bij een van de bedrijven van het pand... zou het eigenlijke doelwit zijn van de vergisontvoering. Het weer. In het zuiden vandaag de meeste zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Rotterpolderplein.